Vijf uur. Zit van der met het NOS-journaal. Bij een vliegtuigongeluk in Mexico zijn alle 13 inzittenden omgekomen. Het privévliegtuig steeg op vanaf Las Vegas en stortte neer in het noorden van Mexico. Mexicaanse media schrijven dat de inzittenden naar een bokswedstrijd waren geweest. De slachtoffers zijn tussen de 19 en 57 jaar oud. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Mogelijk was het slechte weer een factor. De EU moet radicaal andere prioriteiten stellen, vindt minister Wopke Hoekstra van Financiën. In een lezing in Berlijn pleit hij vandaag voor meer aandacht voor Europese defensie, het beschermen van de buitengrenzen en het aanpakken van het klimaatprobleem. EU-landen die het niet zo nauw nemen met de regels moeten worden aangepakt. Zo wil hij landen die geen vluchtelingen opnemen uit Schengen zetten. Inwoners van die landen kunnen dan niet meer vrij door Europa reizen. Hoekstra ziet graag dat Duitsland hierin het voortouw neemt. Het land staat volgens hem nu te veel aan de zijlijn... terwijl het een cruciale rol kan spelen. Buurbewoners van een wijk in Maastricht zijn boos over de komst van jihadbruid Aisha. De vrouw die in IS-gebied met een jihadstrijder trouwde... heeft een woning toegewezen gekregen. Buurbewoners vrezen voor de veiligheid in de wijk, meldt 1 Limburg. De woningstichting zegt dat er geen reden is om haar te weigeren... omdat ze een goede huurdersindicatie heeft. Rob van Essen heeft de Libres Literatuurprijs gewonnen. Dat werd bekendgemaakt in Nieuwsuur. De auteur won met zijn autobiografische roman De Goede Zoon... die zich afspeelt in de nabije toekomst. De jury noemt het boek een zeldzame combinatie van speelsheid en ernst... transparantie en raadselachtigheid. Met de prijs wint Rob van Essen een bedrag van 50.000 euro.